in een poging om die op één lijn te krijgen. Minister Clinton zal in Genève een vergadering van de VN-Mensenrechtenraad bijwonen. Obama veroordeelde het geweld en noemde dat buitensporig en onaanvaardbaar. De president, die zich nog niet eerder over Libië uitliet, had het niet over concrete sancties. Hij zei wel dat in reactie op het geweld alle opties open zijn. Volgens Obama moet het Libische volk zijn eigen toekomst kunnen bepalen. Hij verwees naar de omwentelingen in Egypte en Tunesië. Die zijn begonnen door mensen die een beter leven willen, al dus de Amerikaanse president. Veel leden van Provinciale Staten zijn ontevreden over de vergoeding die ze voor hun werk krijgen. In een enquête van onderzoeksbureau Daadkracht Advies noemt ruim kwart die te laag. Het bureau ondervroeg afgelopen zomer ruim 200 statenleden, maar brengt de resultaten nu, een week voor de verkiezingen, pas naar buiten. Het werk voor de provincie kost de statenleden gemiddeld 23 uur per week. Daarvoor krijgen ze een vergoeding van bijna 13.000 euro. Veel statenleden vinden dat ze te druk zijn met vergaderen en stukken lezen. Ze zouden liever meer tijd hebben voor werkbezoeken en contacten met burgers. In Amsterdam zijn vannacht zes schepen over de weg vervoerd naar de Rai. Daar is begin volgende maand de Hiswa. Voor het transport moesten bovenleidingen van de tram en een verkeerslicht worden weggehaald. De schepen werden gistermiddag uit de Amstel getakeld en op diepladers gezet. Het grootste schip was een reddingsboot van 19 meter lang en 6 meter breed. Er was ook een jacht bij en een schip gemaakt van karton. Volgens de HISWA is het nachtelijk transport door Amsterdam zonder problemen verlopen. Het weer nog vannacht vooral in het oosten.